Rudy Vendrich met het NOS-journaal. Op de Noordzee olielek onder een platform te dichten. Het lek werd woensdag ontdekt bij een platform op 180 kilometer uit de kust van het Schotse Aberdeen. Doordat het lek 95 meter diep zit, is het lastig te dichten. De toevoer is volgens Shell stilgelegd, zodat er geen olie meer in zee stroomt. Volgens de oliemaatschappij is de vervuiling zeer beperkt. In Duitsland zijn de mensen herdacht die omkwamen toen ze over de Berlijnse muur probeerden te vluchten. Tussen 1961 en 1989 kwamen bij vluchtpogingen van oost naar west 136 DDR-burgers om. Om 12 uur vanmiddag is het in het hele land een minuut stilte gehouden. Precies 50 jaar geleden begon het communistische Oost-Duitsland aan de bouw van de 45 kilometer lange muur om West-Berlijn. De muur moest de massale uittocht naar het westen stoppen. In België zijn vanmorgen bij een frontale botsing door een spookrijder drie doden gevallen. De spookrijder zelf, een van zijn passagiers en de bestuurder van de andere auto. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond. De spookrijder reed op de E42 bij Namen. Een man in Koevoorde heeft zichzelf per ongeluk in zijn been geschoten. Het wapen zat in zijn broekzak toen het onverwacht afging. Toen het gebeurde zat een man met een vrouw in de auto met een baby in een zitje op de achterbank. De twee hadden eerst gezegd dat ze waren beschoten, maar later gaven ze toe dat, het pistool, dat ze het pistool in hun auto hadden verstopt. Bij de Duitse plaats Schwangau aan de grens met Oostenrijk zijn 20 mensen na 18 uur uit een gondel gered. De 20 kwamen gisteren 80 meter boven een afgrond vast te zitten toen een paraglider verstrikt raakte in een kabelbaan. Ze moesten er de nacht doorbrengen omdat reddingswerkers in het donker niet verder konden met hun werk. Vanochtend werden de 20 mensen alsnog met een helikopter in veiligheid gebracht. Het weer. Van het zuidwesten uit buien met een kleine kans op onweer. Vannacht gaat het stevig regenen. In de ochtend klaart het van het westen uit langzaam op. Het wordt dan zo'n 20 graden. Na het weekend meer zon, minder regen en warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1, Amersfoort Amsterdam, bij Muiden 2 kilometer. De A12 Den Haag naar Arnhem, tussen Knappert Lunette en Bunnik 2. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam Noord en het Kleinpolderplein 2 kilometer.